Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Volgens de Belgische regering was vorig jaar november al duidelijk... dat er in Nederlandse eieren fipronil kon zitten. De minister van Landbouw zei dat in een debat over de eiercrisis... en hij zei dat Nederland daar niks over heeft gezegd. Ook vindt hij dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veel eerder informatie had moeten geven over de fipronilbesmetting, omdat de Belgische regering dan eerder had kunnen optreden. De fractieleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan na hun vakantie weer verder met de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Ze praten met informateur Zalm onder meer over de pensioenen en de gaswinning in Groningen. Er zitten ook kopstukken uit de gassector aan tafel in het Johan de Withuis. Rutte, Buma, Pechtold en Segers zien elkaar vandaag weer voor het eerst sinds een vakantie van drie weken. Ze zeggen dat ze goed zijn uitgerust. Ten noordwesten van Parijs is een auto ingereden op een groep militairen. Daarbij zijn zes militairen gewond geraakt, van wie drie ernstig. Ze zijn niet in levensgevaar. Volgens de burgemeester van de Parijse voorstad was het een doelbewuste actie. De politie is op zoek naar de bestuurder en de auto, een donkere BMW. De politie heeft drie tieners opgepakt voor betrokkenheid bij een vechtpartij in Valkenburg... waarbij een week geleden een man van 65 omkwam. Het zijn een jongen van 15 en twee van 17. Ze worden nu verhoord. De man zou hangjongeren hebben aangesproken vanwege overlast in de buurt. Daarna vielen er klappen. ABN AMRO heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug. De bank boekte bijna een miljard euro winst, tegen bijna 400 miljoen euro vorig jaar. De inkomsten stegen doordat er meer hypotheken en leningen werden verstrekt. De winst is bovendien uitzonderlijk hoog door een eenmalige forse meevaller. ABN AMRO verkocht het Aziatische vermogensbeheer voor 200 miljoen euro. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af.